Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland maakt zich op tegen de verkiezingsuitslag van afgelopen zondag. In Moskou worden tienduizenden demonstranten verwacht, waarmee het de grootste betoging moet worden sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Ook in andere Russische steden staan protesten gepland. Bij de verkiezingen haalde de partij van premier Poetin nog net een absolute meerderheid, volgens waarnemers als gevolg van fraude. Bijna twee derde van de VMBO-scholen voor de gemengde leerweg presteert onder de maat. Dat blijkt uit de jaarlijkse meting van schoolprestaties van Trouw. Veel eindexamenleerlingen halen bij de gemengde leerweg voor belangrijke vakken onvoldoendes. Ze slagen wel doordat de cijfers worden gecompenseerd met schoolonderzoeken. Van alle onderzochte scholen, ook HAVO en VWO, krijgt bijna een kwart een onvoldoende. De supermarkt in Almelo, waar gisteren een medewerkster werd doodgeschoten, blijft vandaag gesloten. De rest van het winkelcentrum gaat wel open. In de C1000 werd gisteravond een 18-jarige medewerkster doodgeschoten door een politieagent in opleiding, vermoedelijk haar ex-vriend. Hij pleegde later op de avond zelfmoord. Onduidelijk is nog of de schutter zijn dienstwapen heeft gebruikt. De leraar in Zeist die een leerling een vuistslag heeft gegeven, keert niet meer terug op zijn school. Dat hebben het Montessori Lyceum en de leraar besloten. De 64-jarige docent was tijdens een schoolreisje kwaad geworden toen leerlingen in de bus aan het knoeien waren met eten. Daarop sloeg hij de leerling van 15 een tand uit zijn mond. Het is de Nederlandse hockeyers niet gelukt om de finale te halen van de Champions Trophy in Nieuw-Zeeland. Spanje won met 3-1. Voor Nederland scoorde Bob de Voogd. Oranje speelt morgen om de bronzen medaille tegen Nieuw-Zeeland. De ploegen speelden ook al een groepsduel tegen elkaar. Dat eindigde in 3-3. Het weer. In het noorden vallen vandaag nog enkele buien. In de rest van het land zijn er zonnige perioden. Het wordt ongeveer 7 graden. Morgen eerst toch, maar later regen. Het wordt dan een graad of 6. Dit was het NOS Short. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef u een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles.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 this time, we're serious. There's 106.9 ZFM ZFM way that I wanna live. It's my life. I can do just what I feel. It's my prerogative. Nobody can tell me what to do. It's my prerogative. Cause what I'm doing, I'm doing for you. Now, don't get me wrong, I'm really not suited. Eagle trips is not my thing. All these strange relationships really gets me down. Don't know I don't know what's going on these days. Got this person over here talking about me, this person.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 she was at home for Christmas. Wish I could be dancing now in the arms of the girl I love. to sleep fijne dagen.